We Twee van de slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. Het festival waar de attractie deel van uitmaakte werd kort stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. Gisteren was het weer lange tijd stilstaan op de wegen rondom Utrecht. Rijkswaterstaat werkt daar aan de weg, waardoor er veel omleidingen zijn en dat betekent drukte. Bij Nieuwegein stonden automobilisten weer urenlang vast, net als vrijdag. Buurtbewoners deelden eten en drinken uit. En ook vandaag wordt weer drukte verwacht. Morgen gaat Rijkswaterstaat met de gemeente kijken of de overlast voor automobilisten beperkt kan worden. X, het platform van Elon Musk, vertrekt per direct uit Brazilië. Komt door onenigheid met de hoogste rechter van het land. Die zou het sociale medium hebben opgedragen om specifieke berichten weg te halen. Als dat niet zou gebeuren, dan zou een vertegenwoordiger van X in Brazilië gearresteerd worden. En dan nog even dit. Dirk? Ja, ik heb ook Dirk. Dirk. Dirk. Dirk natuurlijk. Dirkje. Ja, je moet zeggen, toch best wel bijzonder. Want eh, iedereen is gelijk en dan ben ik toch een beetje speciaal. <laughs> ja, het was gisteren Dirkendag in het Noord-Hollandse dorpje Den Oever. Bijna 70 Dirken kwamen op die dag af. Waaronder de 12-jarige Dirk samen met zijn opa. En ja, die heet dus ook Dirk. Dat nou, vind ik geweldig, want eh, Dirk is een van de tweelingen, hè? Ik had gehoopt dat die andere ook Dirk zou heten. Maar ja, dat ken niet vanzelf. Hè. Maar uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Heel leuk. Ja, klein beetje trots. Er zijn in Nederland 40.000 mensen die Dirk heten. Het weer dan nog, een zonnige zondag. Alleen hier en daar een stapelwolk. En het wordt ongeveer 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...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 As long as I can lay beneath your wings, freely in your bosom as we fly high with the butterflies of wisdom and dance. Dance with the lilies near the shadows of the branches in the waters. You'll see my face, and in my garden your seeds will lay. But all ah, I need time. Ja, hartelijk welkom bij twee Uur van ZFM. samenstelling, presentatie, Alko Beuving. En eh, we begonnen met Jasmeja Hoorn. Eh, eigenlijk een voordracht van een gedicht Staat op een cd Love and Liberation. Cd uit 2019 dacht ik uit mijn hoofd. Eh, ja, deze zangeres was volgens mij ook in Nederland de afgelopen maanden. Mei, juni, ik weet niet meer precies. Utrecht staat me vaak bij. Eh, ja, fantastische zangeres uit het, eh, ja, het nieuwe, de nieuwe jazz, zal ik maar zeggen. daar kom ik bij iets wat, wat ouder is. Een team van een ja, film, dacht ik dat het was. En dat wordt gespeeld door Kai en JJ. En dan ga ik even kijken waar die mensen, mensen staan. Kai en JJ. A theme from a picnic. geboren J.J. Johnson en Kai Winding. Op de bas Paul Chambers, uh, drums Roy Haynes en piano Bill Evans. Ja, mooi stukje muziek was dat. Dan kan ik ook zeggen van eh, een, iemand die hier nog niet zo bekend is. Tenminste, ik ken haar eigenlijk niet zo goed tot ik dat uh, eh, LP'tje tegenkwam. CD'tje. Laura Englade. I've got just about everything. En eh, dat is ook volgens mij een Amerikaans-Franse zangeres, woonachtig in Toronto. En dit, deze cd heeft ze uitgebracht, dacht ik, 2019. Easy Way Out. Mooi nummertje. my strings, don't mind all the tugging. We are content with just dipping our toes in at most. It'll last just a minute or so. But there's no arms I'd rather be worn by, no laugh I'd rather be charmed by. Who counts the hours we've got? nummer. Eh, iets uit de oude doos. En daar praat ik over 1964. De Hilversum Radio Orchestra. En eh, daar kies ik een nummertje van. Een hele oude cd. En dat is Sun Pretty. Ja, de zon is fijn natuurlijk. Maar met mate en blijf smeren zou ik zeggen. Radio Orchestra. Uit de oude doos, 1964. Uh, eh, wat uit de nieuwe doos komt, dat is eh, Robin McKell. Een uh, zangeres. En die heeft een cd'tje gemaakt, poosje geleden. Impressions of Ella. En dan hebben we het natuurlijk over Ella Fitzgerald. My One and Only. down am Dat was Robin McCarroll eh, van de cd Impressions of Ella. Eh, nou, deze heeft geen introductie nodig. Deze kent iedereen die een beetje van jazz houdt. Die kent deze eh, bekende figuur ooit uit de naam gevallen. nee, sorry, Stan Getz hebben we het over. Nee, ik vergis me. Stan Getz. The Shining Sea. Feel Something, Wonderful Life. Prachtig nummer, mooi gezongen. Op en top klasse. Is volgens mij ook nog wel eens in een reclamefilmpje gebruikt, dacht ik. Uh, even kijken. Eh, tijd weer voor wat zomerse klanken. En dan kom ik bij Lou, Lou Donaldson eh, Quintet. The Things We Did Last Summer. Eh, je luistert naar de Jazz Review. Eh, jazz Sessions, Soundtracks, Favorites. Een cd'tje 2023. Leuke muziek, filmmuziek. En daar hou ik altijd van. En het is een, maakt je vrolijk. En we komen nu toch bij muziek die wat sneller gaat. En wat meer van deze tijd is. Onder andere van deze Londense formatie eh, Morshiba. Uh, een nummertje van een soundtrack Playing by Heart. ¡Gracias! your dance. Something is stirring underneath. As people ignite the last burning ring. komen ze een beetje in de sfeer van de strandtentmuziek, zou ik bijna zeggen. En nou deze klanken kan je allemaal herinneren als je op een terrasje op een, eh, aan, het, eh, aan de zee zit. Onder andere ook deze Papik, een, een van mijn favoriete Italiaanse eh, formaties. gezongen door Ella Bruni, Bruna. Right place, right time. het nummertje van Papik. Eh, eh, we schakelen ietsje terug. We gaan naar Carmen Cuesta Loop. En de, eh, Dreams is een cd'tje van haar. Ook het nummer wat we gaan draaien. Eens even kijken, dat is een, een mooi nummer. Zij is oorspronkelijk Spaanse. getrouwd met een Chuck Loop. Saxofonist, dacht ik uit mijn hoofd. En heeft mooie muziek gemaakt. Komt-ie. Dreams. Mooi nummer. Wel een lang nummer zie ik, maar goed. The new night comes along, bringing new light. She knows her loneliness will go away for a while, and slowly she will close her eyes, thinking of him, of the stranger she meets in her dreams. She'll come along from out of the shadows and brighten up the stars. where she Carmen Cuesta Loop. En eh, zij was gehuwd met Chuck Loop, een eh, bekende jazzgitarist. En eh, ja, ze heeft hem, zij was Spaans, zij heeft hem in Madrid ontmoet. Dus zij zijn getrouwd. Ze hebben overigens nog een dochter gehad, Lisa Loop. Die ook nog muziek maakt tegenwoordig. En op deze cd, ja, dat waren eigenlijk de beste jazzmuzikanten die je kan voorstellen. Tenor, Michael Brecker, pianist Bob James, trompetist Til Brunner, bassist John Patinucci, en ja, dat maakt als haar deze smooth jazz eh, eh, cd zeer, zeer, zeer de moeite waard. Kom ik bij iets nieuws. Bij Hendrik eh, Murkens. En die heeft de, de Jazz Murkeners gemaakt. Er staat een mooi nummer op. If I, I Were A Bell. Luister en geniet. Eh, Hendrik Murkens met zijn Jazz Murkeners. En ja, leuke straight ahead jazz. En als het over de eh, mondharmonica gaat, dan heb je natuurlijk Toet Stielemans en deze meneer. Uh, ja, prachtige cd geworden. nieuwe cd, ik zou zeggen, aarzel niet, gaan beluisteren. zeker overal te vinden. we zijn aan het einde van het programma gekomen. We hebben een jazzprogramma gemaakt met veel zomerse klanken. En ja, het zit er alweer op. De twee uurtjes zijn om. En eh, dat gaat heel snel eigenlijk. Ik hoop dat je het leuk vond. Er zat gevarieerde muziek in. Er zat oud in, er zat nieuw in. Er zaten zomerse klanken in. En ja, wie weet zat er wel iets bij wat je de moeite waard wordt. Je kan het altijd terugvinden op YouTube. Uh, eens even kijken, we gaan eruit met... Eh, eens even kijken waar ik hem heb gestaan. Ik moet hem hier, de Live de Leo Band de Live de Leeuw Band. Daar gaan we mee eh, afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. Geniet ervan. Niet te lang in de zon. En altijd smeren. Veel smeren. En het, komen, het blijven mooie dagen de komende tijd. Ik zie dat de studio al helemaal klaar is voor het evenement van volgende week. De vlaggen hangen. En nu nog maar een weekje wachten.